Ook in Spanje is regen regenopkomst, daar vielen vier doden. Vanwege de bosbranden was in een groot deel van Portugal de noodtoestand afgekondigd. Twee mensen zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Er woeden nu nog negen branden, maar de meeste daarvan lijken onder controle. De Portugese brandweer krijgt veel kritiek vanwege de trage reactie op de branden. Veel materieel was al opgeborgen voor de herfst en winter. Op het Van Starkenborg-kanaal bij Noordhoorn in Groningen is een vrachtschip tegen een brug gevaren. Niemand raakte gewond. De brug bij Noordhoorn was pas sinds augustus in gebruik. Door het ongeluk is de brug ontzet. Hij kan daardoor voorlopig niet worden gebruikt. Ook het scheepvaartverkeer op het kanaal is voor onbepaalde tijd gestremd. In het Stedelijk Museum in Zwolle heeft een brand vannacht veel schade veroorzaakt. Het vuur ontstond aan de achterzijde van het museum. De brand was snel onder controle, maar de rook en roet zijn door heel het gebouw verspreid. Volgens de directeur van het museum zijn veel kunstwerken daardoor beschadigd geraakt. Hoe groot de schadepost is, is nog onduidelijk. Er zitten rekenfouten in het onderzoek naar de milieueffecten en de geluidsoverlast door de uitbreiding van Lelystad Airport. Staatssecretaris Dijksma geeft in een brief aan de Tweede Kamer toe dat op sommige plekken toestellen lager vliegen en met meer motorvermogen dan eerder gemeld. Ze laat de berekeningen corrigeren, maar denkt dat de aanvliegroutes en de planning niet veranderen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee plofkraken in Friesland. In Bakkeveen was er vannacht een knal bij een pinautomaat. De explosieve opruimingsdienst maakt het materiaal dat er nog in zit onschadelijk. Gisternacht was het een paar kilometer verderop ook al raak in Houlerwijk. Ook daar ontplofte de springstof niet. Het weer, het wordt 17 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Er zijn wolkenvelden, maar ook laat de zon zich regelmatig zien. Morgen, vooral in het zuiden, meer zon en iets warmer. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam langzaam rijden tussen Naarden en het knooppunt Muidenberg. Verder tussen Muiden en Diemen Noord. Op de A4 daarna Amsterdam een ongeluk bij Hoogmade. File rijden nu vanaf Leidsendam. Een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A10 knooppunt Goenplein Amstel. Een kapotte vrachtwagen bij Amsterdam Centrum. Er staat 5 kilometer file.